Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie actievoerders die werden opgepakt na de pro-Palestina-rellen bij de UvA in Amsterdam... horen rond deze tijd of ze straf krijgen en zo ja, hoeveel. Ze worden onder meer verdacht van zware mishandeling van politiemensen. Een van de drie sprak gisteren met de Amsterdamse stadzender AT5 en noemde de beschuldigingen onzin. Zij vindt dat de agenten goed beschermd waren en dat de politie zelf begon met het geweld. They are paid for doing right? So I think they so they should be protected well. If not protected well, then it's their responsibility. Volgens het OM werden agenten en ME'ers door de verdachten bekogeld met stokken, stenen, flessen en ballonnen met daarin een onbekende vloeistof. Rond deze tijd horen we wat de rechter ervan vindt. Een grote antiterreuroperatie in Marokko heeft ervoor gezorgd dat een aanslag van IS voorkomen is. Vorige week werden twaalf mensen opgepakt en nu is daar meer over bekendgemaakt. Volgens Marokko waren de mensen die vastzitten van plan om toe te slaan op meerdere plekken... en zou het een van de bloedigste aanslagen in de geschiedenis van het land worden. En kickboxfans zijn teleurgesteld in een nieuw Glory-toernooi. Dat werd aangekondigd als The Baddest Tournament on Earth... met de 32 beste zwaargewichtvechters. Maar het valt vies tegen. Van de zeven hoogste kickboxers op de Glory-ranking doen er vier niet mee. Ook kampioen Rico Verhoeven is afwezig. Online wordt het evenement een frikandellen-toernooi genoemd vanwege de ontbrekende namen. En Sergun uit Almelo heeft 50.000 euro gekregen van Apple... omdat hij het bedrijf gehackt heeft. Hij is ethisch hacker en gaat op zoek naar kwetsbaarheden in systemen van grote bedrijven. Niet om dingen te, ja, te jatten, maar zodat ze zich beter kunnen beschermen tegen criminelen. Anderhalve week geleden was het raak bij Apple. Sergun kwam bij gevoelige info van gebruikers. Dezelfde dag was het lek gedicht en een dag later had hij 50k op zijn rekening staan. Behoorlijk lucratief dus, vertelt hij bij Hart van Nederland. Ik heb denk ik in totaal van alle beloningen die ik heb gekregen 4 ton gekregen. En eh, ja, met, de Apple, eh, met de Apple beloning van 50.000 dan had ik dit niet kunnen halen. Dus het, eh, het, het is absoluut waard. Hij heeft het geld trouwens ook al uitgegeven aan een Porsche. Het weer nog. Alles komt wel zo'n beetje voorbij vandaag. Vanochtend wat mist en grijs. Later zijn er opklaringen met soms zon. Maar daarna trekken er weer buien over. Het wordt vandaag max 8 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 I wanna be near love Dit is de reis door het leven en de muziek van een van de meest unieke en ontroerende stemmen in de rock'n'roll, Roy Orbison. Van zijn bescheiden begin tot zijn iconische status. Orbisons carrière is een verhaal van passie, tegenslag en onsterfelijke melodieën. We duiken in zes cruciale fases van zijn muzikale evolutie. Van de vroege rockabilly-dagen tot de triomfantelijke comeback met de Traveling Wilburys en het postume meesterwerk Mystery Girl. We herbeleven de magie van de Big O. Roy Orbison's carrière begon bij Sun Records, waar hij zijn eerste bescheiden hit scoorde met het juist gedraaide Ooby Dubi'. In 1966 kwam zijn vrouw Claudette om het leven bij een motorongeluk toen ze werd aangereden door een vrachtwagen. Met Rockhouse sluiten we zijn vroege rockabilly-stijl en zijn opkomst als songwriter af. beat to death, Claudette. A pretty little pet, Claudette. Never make me fret, Claudette. Well, I'm a lucky man, my baby treats me right. She's gonna let me hug and kiss and hold her tight. when the date is over and we're at her front door, when I kiss her goodnight. Records brak Orbison door met een reeks monumentale hits. Tijdens deze periode vestigde Orbison's reputatie als een van de grootste stemmen in de rock... dankzij songs als Only the Lonely, Running Scared en Oh Pretty Woman. only the lonely klassiekers. sleigh 1986 nam Orbison deel aan een bijzondere samenwerking met Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Carl Perkins. Dit waren andere Sun Records legendes. Het was in feite een eerbetoon aan Elvis Presley met songs als Waymore's Blues, Big Train from Memphis en Keep My Motor Running. Early one morning it was drizzling rain. Round the curve come the Memphis train. Heard somebody holler and a million moan. The king is dead, but Lord, he still ain't gone. Lord, he still ain't gone. Lord, he still ain't gone. My God, my God, he still ain't gone. If you wanna get to heaven, got a D.I.E. You got to put on your coat and your T.I.E. If you wanna catch a rabbit in an L.O.G. You gotta make a commotion like a D.O.G. Like a D.O.G. Like a D.O.G ought to have a mercy with the night of me Would makes me wanna love every woman I see A raging when I met her, a raging again Everyone I see looks like a place in it Like a place I came in Oh God Looks like a place I came in got my name printed on my shirt. I ain't no ordinary dude cause I not have to work. just got to town now I'm gone again. But it's a different track, but it's the same old train. It's the same old train. It's the same old train. Triple Play. Een greep uit het verleden. Vamos betreft de mythe over zijn blindheid, Roy Orbison was niet blind. Dit is een hardnekkig gerucht dat nog steeds de ronde doet, maar het klopt niet. Orbison had wel een slechter zicht vanwege een oogaandoening, maar hij behield wel degelijk zijn gezichtsvermogen. Orbison's unieke stem maakte hem een gewilde duetpartner. Met Katie Lang zong hij Crying, Vervolgens vinden we Jeff Lynne aan zijn zijde met I Drove All Night. En tot slot is daar Emmylou Harris met wie hij That Lovin' You Feeling Again vertolkt. could smile that I was Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. to escape The city was a and cruel Maybe I should have called you first But I was dying to get to you Als lid van de supergroep The Traveling Wilburys kende Orbison een succesvolle comeback. Deze nummers tonen Orbison's harmonieuze samenwerking met andere muziekgrootheden in songs zoals Handle With Care, Not Alone Anymore en End of the Line. somebody to lean on. Put your body next to mine. Triple play. Triple play. Triple play. happy to feel that, And it don't matter if you're by my side. I'm satisfied. Well, it's alright, even if you're. Roy Orbison overleed op 6 december 1988 in een ziekenhuis in Nashville aan een hartaanval. Hij werd 52 jaar oud. Orbisons laatste studioalbum, postuum uitgebracht, was een kritisch en commercieel succes. Dit album, voltooid vlak voor zijn overlijden, bevestigde Orbisons blijvende talent en relevantie in de muziekwereld. Hiermee komt onze muzikale reis door het leven van Roy Orbison ten einde. Van de vroege rock'n'roll roots tot de latere successen. Orbison heeft onze schat aan onvergetelijke nummers nagelaten. Zijn stem, doordrenkt met emotie en drama, blijft generaties luisteraars raken.